Schaatster Marianne Timmer is zwaar teleurgesteld dat ze niet aan de Olympische Winterspelen in Vancouver kan meedoen. Ze brak vrijdag in Heerenveen op verschillende plaatsen haar hielbeen. Marianne Timmer zegt dat ze jaren na haar vierde Spelen heeft toegeleefd, juist omdat ze daar afscheid wilde nemen van de schaatsport. Het herstel van Marianne Timmer gaat drie maanden duren. In Leeuwarden heeft een automobilist een politieagenten zwaar mishandeld. Is met ernstige verwonding in het ziekenhuis opgenomen. De man werd agressief toen hij moest stoppen voor een verkeerscontrole. De automobilist begon wild om zich heen te slaan en raakte de agenten in het gezicht. Ze viel op de stoep en raakte bewusteloos. Foto's waarop te zien is hoe Amerikaanse militairen in Afghanistan en Irak gevangenen mishandelen, mogen niet meer worden gepubliceerd. De Amerikaanse minister Gates van Defensie vindt dat publicatie zijn troepen in gevaar brengt. Gates vroeg het congres om een speciale volmacht om rechterlijke uitspraken terug te draaien. Het congres heeft dat verzoek ingewilligd. Voor de tweede keer in een half jaar is brand gesticht in een moskee in Zoetermeer. Onbekenden gooiden vrijdagnacht een brandbom naar binnen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Zes maanden geleden werd ook een molotovcocktail in de moskee gegooid. De politie heeft nog geen spoor van de daders. In Utrecht is een nationale herdenking van verkeersslachtoffers gehouden. Nabestaanden stonden stil bij de honderden slachtoffers die jaarlijks in het verkeer vallen. Volgens cijfers van het CBS kwamen vorig jaar 750 mensen bij een verkeersongeluk in Nederland om het leven. Dat zijn er 41 minder dan in 2007.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 laat ik zo zeggen. Want vorige week hebben we Golden CFM gehad natuurlijk. Maar uh, op dit moment zou er gestart moeten worden met uh, eh, CFM Blues. waarom niet dat wij problemen hebben om de muziek die we meegenomen hebben af te kunnen spelen. Voorlopig luistert u heel even nog naar uh, de muziek van vorige week. En we gaan wij proberen in de tussentijd om de muziek die wij mee hebben genomen voor de CFM Blues af te kunnen gaan spelen. Ik hoop dat het lukt mocht er niet zo het geval zijn, dan blijft u luisteren naar uh, Golden CFM van vorige week. En dan hoop ik u volgende week weer te spreken. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden ZFM. Live? Live. Ja, live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. En Daan is er weer. Yes, ja, yes, yes, yes, yes, yes, Dag Daan. Dag. Lekker vakantie gehad. Ja, heerlijk. Ja, je bent ook viesbruin geworden. Gert verdemmen. <laughs> een beetje, beetje misselijk van. Oké. Goed, uh, een, eh, een, van de mooiste nummers eh, in mijn ogen die uh, ooit geschreven is. Dust in the Wind. Een, een hit van het album Point of No Return. En dan een No gespeeld als K-N-O-W Return uit 1977 van de band Kansas. Heel lekker rustig. Ja, ja, Oh, ja, lekker man. Lekker man, fat man. Fit man. <laughs> nou, we gaan nog naar, naar, zo'n heel mooi nummer toe. Eh, en ik wil nog even zeggen dat we vanavond eh, ehm, eigenlijk alleen maar ballads gaan draaien. Uh, rock ballads en, en andere ballads uit de pophistorie. En het volgende nummer dat wij voor u gaan draaien, dat is van Don McLean. Ja, en die is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 what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night.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 lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. I love you.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 Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. Torchlights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. apart nummer, hè? Ja, heerlijk. Rustig. Het is, eh, het is eh, eh, ja, op een andere manier bekend. Dit is het origineel uit de 60 jaren. Een van de grootste hits van de Moody Blues. En een Britse band die nog meer hits had als Tuesday Afternoon, Ride My Seesaw. En later in de 70 jaar Question, I'm Just a Singer in a Rock Roll Band. En ook in de 80 jaar hebben ze nog hits gescoord als I Know You're Out There Somewhere en Your Wildest Dreams. Zo. Dus een, eh, echt een veelzijdig, eh, veelzijdige groep. Een andere ballad dat eh, bij de meeste mensen heel prettig in het gehoor ligt... is Scarborough Fair van Simon Carfunkel uit 1968. Are you going to Scarborough? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a kind of red shirt the deep forest green. Parsley, sage, rosemary, and thyme. and snow crested brown. Without no seam or lights and workers, the child of the mountain. She'll be a true love of mine. Sleeps unaware. Tell her to find me a savior of hell, a sprinkling of me. Parsley, sage, rosemary, and wash the Salt water and she strands and polishes a fan. She'll be Tell her to reaping in a sickle billows blazing scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and Jones. Scarborough Fair. Parsley, sage, rosemary, and thyme. House of the Rising Sun. In een versie eh, van uh, The Animals 1964. Maar het is al een heel oud nummer. Het werd eerder uitgebracht door Joan Baez in 1960, Nina Simone in 1961 en Bob Dylan in 62. En het was uh, eerder nog in 1928 al opgenomen door Texas Alexander in een blues versie. En als folk blues door Woody Guthrie in 1940. En een delen van de tekst die gaan terug tot de 18e eeuw. En, ja, en de melodie, ze zijn afgeleid van de 18e of zelfs 17e eeuws Engels volknummer. Het is eh, waarschijnlijk honderden keer gecoverd. En de bekendste versie, eh, het brein achter deze bekendste versie is uh, volkszanger Dave van Ronk. Dave van Ronk, whatever. En Bob Dylan koffende het nummer van hem en nam het op in 1962. En daardoor kon Van Ronk het niet meer spelen. En daarna namen het Animals het op. En dan kon Dylan het niet meer spelen. Enfin, er is, er eh, moet je maar eens opzoeken op eh, Google eh, House of the Rising Sun. Ontzettend veel over dit nummer gedaan. En het schijnt zelfs zo te zijn dat het nummer gaat over iemand die zijn, zijn of haar leven vergroot in een gebouw van die naam. En dat is dan hoogstwaarschijnlijk een gevangenis of een bordeel. Zo, oké. Eh, de term Rising Sun wordt vaker gebruikt in traditionele Amerikaanse Engelse volkliederen en was tersluikse een verwijzing naar bordelen. In sommige versies van het nummer is zijn een man en in andere een vrouw. Kijk u meer op, eh, op eh, Wikipedia. Wikipedia.nl En daar staat ontzettend veel over dit nummer. En dat is ontzettend interessant, denk ik. Donovan. Ja. Phillips. Leach. Beter bekend onder de, de naam. Donovan eh, was een eh, Schotse eh, singer-songwriter. Die een heel mooi nummer heeft geschreven in 1968. van zijn album Hurdy-Gurdy Man. En een hit daarvan was Jennifer Juniper. En dat was gedeeltelijk dan een Franse tekst aan verbonden. Luistert u maar naar Jennifer Juniper. came along and I had to somehow try and tell you, Jennifer, Juniper. Jennifer Judah. Chicago Transit Authority, zo heette ze oorspronkelijk. En ze zijn eigenlijk eh, beter bekend geworden onder de naam eh, Chicago. En dat had te maken met het feit dat eh, de eerste, het eerste album wat ze opnamen... en dat heette Chicago Transit Authority... door het oorspronkelijke Chicago Transit Authority... en dat was mhm. dan de, het openbaar vervoer in Chicago... Ehm, eh, niet geaccepteerd werd. En daardoor werd de naam van de band ingekort tot simpel Chicago. <clears throat> Pardon. En daarna heeft men nog 31 albums opgenomen. En allemaal onder de nummer, onder Chicago. Mhm. En dan eh, het volgende nummer uit eh, de Romeinse cijfers. Dus als je oh. hebt het over Chicago 11, dan heb je X, Y, weet je wel, X1 enzovoort. 32 eh, stuks totaal. En eh, hun eh, grootste hit was dan If You Leave Me Now. En dat is een nummer uit, dan moet ik het eventjes gauw opsnorren, 1976. 76 ja. Tenminste, oh, hé, hey, dan mag ik hem eigenlijk niet draaien. Ah ja. Nou, voor een keertje dan. Voor een keer. Oh, goed, oké. Okay. Dus volgende keer als je het nog een keer doet, krijg je billenkoek. Oh, oh ja. Maar ik heb hier staan, Chicago, you lief me nou, 1974. heel raar. Heel raar. Goed, ah ja, waar gaan, we nu luisteren? Ja, we gaan naar eh, Boston. Eh, eh, niet de stad Boston, was me waar. Maar de Amerikaanse rockband Boston. En die hebben hun grootste hits in de jaren 70 en 80 gevierd. Wij hebben voor u uitgezocht More and Feeling uit 1975. and dream of a girl I used to know. I close my zware waren dat, Daan. Ja, lekker hoor. En, eh, Amerikaans moet je mij horen. Dus, nou, <laughs> maar goed dat ze niet kunnen verstaan wat ik zeg. zeg. Want het is natuurlijk een Britse... Eh, eh, groep uit de jaren 60 die, ja, men zegt dat zij vernoemd zijn naar Buddy Holly. Vandaar de Hollies. Maar ook anderen zeggen weer dat zij vernoemd zijn naar de kerstversieringen in een bepaalde club. De Club de Oasis, waar zij in 1962 in december hun eerste optreden gaven. Ze hadden nog geen naam. En, en eh, na aanleiding van de kerstversiering in de kleedkamer, mhm. waar eh, veel hulst hing. En dat is, schijnt in het Engels Holly te zijn. Eh, hebben ze zich de Hollies genoemd. Nou ja, wat er van waar is, het eh, zal me eigenlijk een beetje worst zijn. Ze hebben gewoon ontzettend lekkere muziek gemaakt. Uh, voornamelijk het meerstemmige, harmonieuze zang. En ze werden daarin geïnspireerd door de Everly Brothers. 10cc, jawel. In 1972 ook weer een Britse rockgroep opgevormd gevormd. uit Eric Stewart, Lol Cream, Graham Goldman en Kevin Godley. En zij hebben ook een heel mooi, eh, mooie ballad geschreven. Uit 1975. Eh, I'm Not In Love. just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think. 来。 in Time. Een van de bekendste eh, ballads uit de, de hard rock, progressieve, progressieve rock eh, hoek. En natuurlijk is dat van eh, Deep Purple. Het is afkomstig van het album Deep Purple Rock uit 1970. Mhm. En het heeft altijd heel hoog gescoord in allerlei hitlijsten. Maar Daan, het zit er al alweer bijna op. Bijna. We gaan in ieder geval... nog twee plaatjes. Sowieso dit volgende nummer gaan we draaien. Ja. En dan kijken we daarna wel wat er gebeurt. En het volgende nummer is eh, van Rod Stewart, Maggie May uit 1973. Ja, eh, het, mijn foutje, denk ik. Want dit is natuurlijk Nazareth Lovers 1974. Eh,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 keep on burning. And we're rolling, rolling, rolling, yeah. Rolling, rolling on the river. Rolling on the river. Cleaned a lot of plates in Memphis. And I pumped a lot of tank down in New Orleans. But I never saw the good side of the city until I hits the ride on the river. Say they